De man schoot Giffords tijdens een politieke bijeenkomst door haar hoofd. Het congreslid is geopereerd en haar artsen zijn optimistisch over haar herstel. De politie heeft de schutter gearresteerd. Zijn motief is nog onduidelijk, maar op een sociale netwerksite is een tekst van hem gevonden waarin hij afscheid neemt van zijn vrienden. Verder heeft hij een aantal video's met warrige teksten op YouTube gezet. Daarin heeft hij het over een nieuwe Amerikaanse munteenheid en klaagt hij over het aantal ongeletterden in het kiesdistrict van Giffords. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neergeschoten en dat gebeurde op de Terbrechtse weg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie was het een verwarde man. Hij ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. Tegen half elf kreeg de politie de melding dat er een man op straat om zich heen sloeg. Volgens getuigen had hij een vuurwapen bij zich. Toen agenten verschenen en de man tot orde wilde roepen gingen hier vandoor. De Rotterdamse politie loste eerst waarschuwingsschoten en schoot daarna gericht. De opruimwerkzaamheden na de brand in Moerdijk kunnen nog een flinke tijd duren. Na de eerste schoonmaak moet de grond van de drie bedrijfsterreinen worden afgegraven. En volgens de brandweer kan dat 1 tot 2 jaar in beslag nemen. Voorlopig komt er geen grootschalig onderzoek naar de gezondheid van de omwonenden van het industrieterrein. En tot besluiten weer. Alleen in Limburg is er nog...